Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, heeft geen spijt van zijn uitspraak dat hij een Grieks faillissement niet uitsluit. Knot deed zijn uitspraak in het FD en haalde daarmee de internationale pers. Volgens Knot wilde hij duidelijk stellen dat de Europese Centrale Bank op alle mogelijke scenario's is voorbereid. Minister De Jager sprak vorige week ook over een mogelijk faillissement van Griekenland. Knot had zich niet gerealiseerd dat het andere gevolgen kon hebben als de president van de Nederlandse Bank dergelijke uitspraken zou doen. President Abbas heeft namens de Palestijnen het lidmaatschap van de Verenigde Naties aangevraagd. Volgens hem zijn alle pogingen om met Israël vrede te sluiten tot nu toe op niets uitgelopen. Daarom is erkenning van de Palestijnse staat via deze weg een logische stap, zei Abbas in de algemene vergadering van de VN. Het verzoek is bij voorbaat kansloos, want Amerika zal zijn veto uitspreken. Volgens de Israëlische premier Netanyahu kan er alleen een Palestijns, Palestijnse staat komen als er vrede is. Amerika, de EU, Rusland en de VN hebben Israël en de Palestijnen opgeroepen om binnen een jaar een vredesakkoord te sluiten. De mysterieuze knal die gisteravond in Zeeland is gehoord, komt mogelijk van een explosie op het strand van Rittem, vlakbij Vlissingen. Getuigen melden dat daar een zelfgemaakte bom is ontploft. Verspreid over het strand zouden basaltblokken liggen. Na de knal stond de telefoon bij de Zeeuwse politie roodgloeiend. De politie heeft geen idee wat de oorzaak was en heeft ook het verhaal van de zelfgemaakte bom op het strand van Rittem nog niet bevestigd. De politie heeft een helikopter met warmtekijker ingezet om meer te weten te komen. Op Twitter werd gespeculeerd dat de knal te maken kon hebben met de Amerikaanse satelliet die op aarde neerkomt. Maar dat zal pas de komende uren gebeuren. Het weer vannacht op veel plaatsen mist die tot in de ochtend blijft hangen.